Volgens hun zullen de nieuwe maatregelen flinke schade brengen aan de Nederlandse samenleving. Het nieuwe kabinet is onder meer van plan om 215 miljoen euro bezuinigingen en de langstudeerboete in te voeren. Ook de Landelijke Studentenvakbond is niet blij met die plannen. Het is ontzettend belangrijk voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs dat deze bezuinigingen zo snel mogelijk van tafel gaan. We maken ons vooral zorgen om de langstudeerboete, omdat dit studenten straft voor het volgen van hun opleiding. We zijn ontzettend bang dat dit ertoe leidt dat studenten eer, vroegtijdig moeten stoppen met een opleiding. Of niet meer kiezen voor tekortsectoren als techniek, omdat ze bang zijn dat ze anders in aanraking komen met zo'n moeten. Dus deze plannen moeten zo snel mogelijk van tafel. Het water in Zeeland zit vol haaien. Niet de mega witte haaien zoals in de film Jaws... maar de Schelde lijkt wel een ideale broedplaats voor de kleinere gladde haai. Om daar een beter beeld van te krijgen... varen sportvissers steeds vaker met hun boot een rondje op het water. Ze vangen de haaien, geven ze een kleine tag en laten ze dan weer vrij. Verslaggever Mark Hamer ging mee op haaienjacht. We zijn eh, nog maar net stil gaan liggen en ik zie al een strak lijntje. Oh, heeft u hem al? we hebben al een haai, ja. <laughs> Hij is verschrikkelijk sterk, die haai. <laughs> ik zie al, deze is te lang om te meten, want we moeten het eh, onder een halve meter hebben. Niels Brevet van Sportvisserij Nederland. Dit, dit, dit willen jullie vandaag vangen. Zo snel te pakken, want we, gaan, we, leggen stil, we leggen de, boot, eh, de motor uit. Ja. En eh, we hebben te pakken. Heel veel mensen hebben geen idee, maar haaien horen thuis in Nederland. Ze zijn alleen gevoelig voor overbevissing. Dus ze waren ze decennia lang kwijt. En nu is Sportvisserij Nederland eh, dolgelukkig dat ze weer terugkomen. En we willen graag dat ze behouden blijven. In de 18e etappe van de Tour de France is vandaag gewonnen door de Belg Victor Kampenaerts. Hij kwam net in een sprint als eerste over de finish. Victor Kampenaerts, gaat hij het redden? Of komt daar toch nog Verger? Victor Kampenaerts voor Lotto Destiny. Hij gaat het doen! De specialist wint een rit in lijn. Een hele mooie ook nog eens. Won dus al eens een rit in de Giro. En ook in de Tour is hij nu succesvol. De tweede plek was voor Verger. Morgen is de 19e etappe en staat er een zware bergrit op het programma. Het weer, vanavond klaart het op en is er nog meer zon dan nu. Morgen gaan we de zon sowieso vaker zien en wordt het ook warmer. Maximaal 29 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een drukke spits rond Amsterdam en de regio Noord-Holland staat 100 kilometer file bij elkaar. De files die opvallen op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Afrit en Muiden en knooppunt De Hoek. Een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Afrit Haarlem-Zuid. Een kwartier vertraging, daar staat een bus met pech. Op de A9 Alkmaar richting Diemen voor Afrit AMC een kwartier. Op de ring van Amsterdam tussen Afrit Watergaasmeer en Amsterdam Slotervaart 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Durgerdam een kwartier vertraging.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 Dat is de zwaarste straf voor een vreedzame protestactie ooit in het Verenigd Koninkrijk. De automobilist die gisteravond in Parijs inreed op een terras... heeft dat mogelijk toch met opzet gedaan, dat meldt het Franse OM... Eerder ging de politie nog uit van een ongeluk. Zeker één persoon overleed, zes anderen raakten gewond. Het gebied bij landgoed Den in de gemeente Leusden is tijdelijk afgesloten. Dat heeft de gemeente besloten nadat recent een kind in het gebied zou zijn gebeten door een wolf. Er zijn in korte tijd meerdere incidenten geweest in de regio met de wolf. Het weer, flink wat zon bij 22 tot 28 graden. Morgen kan het rond de 30 graden worden. hope the ring you gave to her turns her finger green. I hope when you're in bed with her, you think of me. I would never wish bad things, but I don't wish you well. Could you tell? achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example, a test as a sample of a new race that has ample supply positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know? negative, be objective. Be an asset to the collective. So you know you gotta get a life. While he was bragging, I was coming down the hill just a dragon.